Door Albegens met het NOS-journaal. Na maanden onderhandelen over het klimaatakkoord is er op een aantal gebieden nog weinig bereikt. Dat blijkt uit de hoofdlijnen van het akkoord die de NOS heeft ingezien. In de industrie bijvoorbeeld moet de uitstoot van CO2 flink omlaag. Maar hoe dat moet is nog onduidelijk. Bedrijven willen eerst zeker weten dat ze geld krijgen van de overheid. Ook het overleg over verkeer en vervoer heeft nog weinig opgeleverd... vanwege onduidelijkheid over de financiën. De journalistenvakbond NVJ en het genootschap van hoofdredacteuren zijn verbijsterd over het afluisteren van een journalist. De verslaggever werd door het Openbaar Ministerie afgeluisterd toen hij sprak met een bron over de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. De top van het OM had hier toestemming voor moeten geven, maar die is niet geïnformeerd. De NVJ en de hoofdredacteuren noemen het een ontoelaatbare inbreuk op de bronbescherming van journalisten. Een oproep van drinkwaterbedrijven om zuinig om te gaan met water in deze periode van droogte heeft effect gehad, schrijft Trouw. Het verbruik is minder dan vorige week, of mensen spreiden hun waterverbruik beter over de dag. Voorlopig blijft wel het advies om tijdens piekuren in de ochtend en avond niet te sproeien, korter te douchen en je auto niet te wassen. Als veel mensen in de piekuren water afnemen kan de waterdruk teruglopen en kan het water een bruine kleur krijgen. De Tweede Kamer vergaat het vandaag voor de laatste keer voor het zomerreces. Zoals elk jaar staan er flink wat debatten op de agenda op deze laatste dag... waarbij twee onderwerpen eruit springen. Het versterken van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen... en de diploma-affaire bij het VMBO in Maastricht. In Diergaarde Blijdorp is eind vorige maand een kleine panda geboren... maakte de dierentuin gisteren bekend. Pasgeboren dier, dat ook wel rode panda wordt genoemd... heeft nog geen naam gekregen. De kleine panda is een bedreigde diersoort.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 Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. E Esta rumba gitana, lo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana, lo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.